Uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Wikileaks-oprichter Julian Assange is vrij. Bij een zitting op het eiland Saipan in de Grote Oceaan... sloot hij een deal met de Amerikaanse justitie. De Australiër bekende schuld in één van de 18 aanklachten... die in de VS tegen hem lopen. Samenzwering om geheime Amerikaanse defensiedocumenten te verkrijgen en openbaar te maken... Hij krijgt daarvoor een straf van 62 maanden. Precies het aantal maanden dat hij al heeft vastgezeten. Daarom komt hij nu per direct vrij. Assange zit inmiddels in een vliegtuig op weg naar zijn thuisland Australië. De jemenitische Houthis hebben afgelopen maand tientallen hulpverleners gearresteerd en vastgezet zonder aanklacht. Dat zegt mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch. Het gaat om minstens 13 VN-medewerkers en naar schatting zo'n 60 hulpverleners van NGO's. De arrestaties kwamen nadat de jemenitische regering besloot dat grote banken moeten vertrekken uit gebieden waar de Houthis het voor het zeggen hebben. Human Rights Watch vermoedt dat de Houthis willen onderhandelen met de mensen die ze hebben meegenomen. Bij een uitslaande brand in een seniorencomplex in Waddingsveen zijn bewoners van ruim 50 appartementen geëvacueerd. Ook moesten er mensen van balkons worden gered. De brand was snel onder controle. Enkele bewoners moesten met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis. Noord-Korea blijft wapentesten uitvoeren, naar eigen zeggen vanwege militaire dreiging van Amerika. Gisteren werd opnieuw een ballistische raket gelanceerd. Het Zuid-Koreaanse leger meldt dat de raket ongeveer 250 kilometer vloog en spreekt van een mislukte lancering. Vanavond wordt bekend wie de tegenstander wordt van het Nederlands elftal in de volgende ronde van het EK voetbal. Door het verlies tegen Oostenrijk gisteren eindigde Oranje als derde in de groep. Zoals het er nu uitziet wordt Engeland de tegenstander... maar alles is afhankelijk van de slotwedstrijden in groep E en F... die vanavond gespeeld worden. Het weer, vanochtend meteen volop zon... met in de middag alleen een paar stapelwolken. Het wordt 25 graden op de Wadden tot 30 graden in het binnenland.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 Bij een uitslaande brand in Waddingsveen zijn gisteravond ruim 50 appartementen in een seniorencomplex ontruimd. Sommige mensen moesten van balkons worden gered... en enkele bewoners moesten met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis. En door het verlies tegen Oostenrijk gisteren... eindigde het Nederlands elftal op het EK als derde in de groep. De tegenstander in de achtste zou Engeland kunnen worden... maar Oranje kan ook nog de winnaar van de groep... met onder meer België en Oekraïne treffen. Het weer opnieuw volop zon vandaag en temperaturen tussen 25 en 30 graden. en de dokter in de zaal keer Hey, DJ Draai nog maar een plaat Ik ga vanavond niet naar huis En ik ga door tot ochtends laat Hey, DJ Kijk eens hoe ik ga Hier op de dansvloer op de mat.